Ook wordt hij geroemd om zijn feitenkennis en effectieve manier van voorzitten. Een jaar na de ramp met vlucht MH17 boven Oost-Oekraïne... vliegen dagelijks nog steeds tientallen passagiersvliegtuigen over oorlogsgebieden. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat onder meer het luchtruim boven Mali, Zuid-Soedan en de Sinaï-woestijn niet vermeden wordt. Ook KLM en Air France vliegen daar, hoewel woordvoerders dat tot voor kort nog ontkenden. De NOS deed vanaf februari van dit jaar willekeurige steekproeven via de databases van websites waarop actuele vluchten te zien zijn. De man die dit weekend in Ouddorp ging crossen met een pick-up truck... wist dat er twee mannen achterin lagen te slapen. Die conclusie trekt het Openbaar Ministerie naar onderzoek. De bestuurder van 19 wordt morgen voorgeleid. Hij wordt verdacht van doodslag en poging tot doodslag. Bij het ongeluk raakten twee mannen van 18 en 19 uit de lier zwaar gewond. De man van 19 overleed later aan zijn verwondingen. In de Efteling heeft de nieuwe attractie Baron 1898 last gehad van een storing. De bezoekers zaten vast in de achtbaan. Volgens een Efteling-woordvoerder komt het vaker voor dat er storingen zijn bij nieuwe attracties. De achtbaanwagon is op 30 meter hoogte, vlak voor de val naar beneden, tot stilstand gekomen. De inzittenden zijn eruit gehaald door de bedrijfsbeveiliging. Het weer. Komende nacht blijft lichte regen mogelijk en liggen de minima rond 17 graden. Morgen opnieuw weinig zon en soms wat regen.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 filmmuziek en more voor je uitgezocht. We beginnen natuurlijk altijd met de hit van de maand. En dat is uh, Jazzman van Carole King. Vervolgens het eerste uur nogal wat popmuziek uit speelfilms. Een paar reclamedeuntjes en het tweede uur wat meer romantische klassieke muziek. Ben je er klaar voor? Ik wel. En we beginnen met Jazzman. Carol King, uh, Jazzman. 1974 eh, alweer is deze song. En natuurlijk afgelopen weekend waren er genoeg echte jazzmannen in Rotterdam aanwezig. Onder andere Wayne Shorten natuurlijk. Maar ja, er waren er eigenlijk veel te veel om op te noemen. Jazzmen, jazzmuzikanten die in vervoering brengen. Volgens Carol King. Mooi nummer. En daarom hit van de maand juli. Dus je krijgt er nog een paar keer deze maand. Eh, ja, het tweede deel is altijd films. En welke films staan op de rol? Easy Rider, In the Name of the Father, Jackie Brown, eh, The Falling. Nou, eigenlijk weer te veel om op te noemen voor het eerste uur. Er zit nog wat oude popmuziek in. En dat is altijd wel grappig natuurlijk. Maar we beginnen met een paar uh, reclamedeuntjes... die gebruikt worden onder mooie spotjes op de televisie. En dat is bijvoorbeeld deze van Bright Eyes. The First Day of My Life, NS. everything changed, they're spreading blankets on the beach. Yours is the first face that I saw. I think I was blind before I met you. And I don't know where I am, I don't know where I've been, but I know where I want to go. And so I thought I'd let you know. Yeah, these things take forever. I especially am slow. But I realized that I need you, and I wondered if I could come home. Mm-hmm. Remember the time you drove all night just to meet me in Thought it was strange, you said everything changed. You felt as if you just woke up. And you said, This is the first day of my life. I'm glad I didn't die before I met you. But now I don't care, I could go anywhere with you. And I'd probably be happy. So if you wanna be with me, with these things there's no telling, we just have to wait and see. But I'd rather be working for a paycheck than waiting to win the lottery. Uh-huh. Mm-hmm. Besides, maybe this time it's different. I mean, I really think you like me. het lukt de Nederlandse spoorwegen altijd weer... om onder hun reclamefilmpjes prachtige muziek te zetten. We kennen Leonard Cohen natuurlijk. En eh, dit is ook weer een hele fraaie natuurlijk. Dus eh, zeker de moeite waard. Bright Eyes. Eh, de bestaande Amerikaanse indie rockband. En dit is van de cd. Eens even kijken. I'm Wide Waking, It's Morning. Hun bekendste cd. Een hele andere die onder reclame gezet is... is een nummertje van Jimi Hendrix, All Along the Watchtower... Eh, eh, eh, Blue de Chanel uit 2015. Oorspronkelijk Bob Dylan natuurlijk. Totaal andere uitvoering. Jimi Hendrix heeft het spannend gemaakt. found a way out of here. Say the joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. muziek zoals muziek bedoeld is natuurlijk. Dat is eh, geweldig. En nog meer geweldige muziek zit in de film Easy Rider. En daar laat ik ook wat uit horen natuurlijk. Easy Rider, een film uit 1969 van en met Dennis Hopper. Verder met Peter Fonda, Jack Nicholson en Karen Black. De legendarische low-budget cultfilm was de vertolking van de geest van de jaren 60. Inmiddels komen het verhaal en de geroemde dialogen een beetje belegen en langdradig over. Fonda en Hopper zijn twee stevig blowende motorrijders op zoek naar vrijheid en eh, die ze niet kunnen vinden. En ze rijden van L.A. naar New Orleans en ze komen allerlei mensen tegen onderweg. Lieve hippies, vriendelijke hoeren, uh, eh, naar nou, fascistische plattelanders eigenlijk en een advocaat. En dat is eigenlijk wel een hoogtepunt. Jack Nicholson als advocaat. Easy Rider. En dan kan je natuurlijk niet om Born to Be Wild van Wolf heen. Aanstaande woensdag op televisie. Easy Rider. running. Head out on the highway, looking for adventure. picture and what deze muziek krijg je altijd een beetje vakantiegevoel. Dan zie je die motoren zo over die mooie wegen in Amerika scheuren. Prachtig. En op deze, eh, in deze zaterdag zit nog een heel mooi nummertje van de Birds. Born to Follow. Ja, nog een keer we niet hebben natuurlijk. Ik zei Born to Follow. Dat is deze. I'd rather go and journey where the diamond crescent's glowing and run across the valley beneath the sacred mountain and wander through the forest where beside a legendary fountain till I see your form reflected in its clear and jeweled waters. And if you think I'm ready, you may lead me to the chasm where the rivers of our vision flow into one another. argue with her logic and mention all the things I lose that really have no value. In the end, she will surely know I wasn't born to follow. wil je de film nog een keertje zien... dan kan dat woensdag aanstaande 15 juli om tien over half negen op Canvas. Easy Rider. Kijken dus en genieten van de beelden en de mooie muziek. Eh, tot slot, The Ballad of the Easy Rider, Roger McQueen. It flows to the sea. Wherever that river goes, that's where I want to be. Flow, river, flow. Let your waters wash down. Take me from this road to some other town. to be free, and that's the way it turned out to be.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 All Along the Watchtower. En dat is ook gebruikt. Eigenlijk hoor, zag je een radio spelen in de film Forrest Gump. En eh, daar kwam dat melodietje van All Along the Watchtower eh, tevoorschijn. En dat was bedoeld als een sfeertekening van het leven van Amerikaanse soldaten in de Vietnam. Verder is dat gebruikt in Battlestar Galactica. En ja, muziek van Jimi Hendrix ook nog in een andere film gebruikt. Onder andere het nummer wat ik je nu laat horen. Thank you. Ja, ik ga hem niet helemaal draaien. Want ik heb al een nummertje van hem gedraaid natuurlijk. Komt uit de film In the Name of the Father, 1993. Een film met Daniel Day-Lewis in de hoofdrol en Emma Thompson. Kerry Colon was politiek niet actief in Noord-Ierland... maar door zijn zwerftochten door de stad wordt hij verdacht van lidmaatschap van de IRA. Uit veiligheidsoverwegingen stuurt zijn vader hem naar Londen... waar hij ook is op 5 oktober 1974 als een bomaanslag wordt gepleegd en een hippie hem en zijn vrienden aangeeft als mogelijke daders. Door de nieuwe antiterrorismewet worden ze gemarteld zonder officiële aanklacht... en worden ze een zondebok voor de Brits-Ierse kwestie. Er zit hele mooie popmuziek in en daar draai ik een paar nummertjes van... om weer een beetje in die sfeer van die tijd te komen. En dat doe ik de Kinks...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 Eh, ja, het is natuurlijk wel waanzinnig goed filmweer. Uh, regen. En dat betekent weer dat je binnen kan zitten en niet buiten hoeft te zijn met het mooie weer. Dus wie weet. Nou, ik begreep dat het eind van de week weer wat beter werd.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 er eh, zijn we toen nog een, een, film die zeer de moeite waard is. Jackie Brown, eh, daar heb ik vorige week ook het nummer uitgedraaid. En dat is Brothers Johnson, Strawberry Letter 23. Eh, waanzinnig mooi nummer, komt hij nog een keer. soundtrack Jackie Brown, film uit 1997. De muziek uitgezocht door eh, Tarantino. Je weet altijd weer mooie muziek te vinden. Quentin Tarantino. Muziekskeuzes zijn eh, altijd een beetje voorspelbaar, maar altijd bijzonder en mooi. En eh, ik draai nog één uit deze soundtrack en dat is Randy Crawford, Street Life. stewardess Jackie Brown wordt gepakt tijdens het smokkelen van geld voor haar baas. Ze krijgt een aanbod om met de politie samen te werken om de wapenhandelaar waar ze voor werkt te kunnen pakken. Ze ontmoet Max Sherry die haar borgsom betaalt. Ze besluiten een plan te smeden waardoor ze de partijen tegen elkaar kunnen uitspelen. En er zelf met de grote som van geld vandoor kunnen gaan. Jackie Brown. Randy Crawford, eh, Jackie Brown, soundtrack. Eh, ja, ik hoorde zo net in het nieuwsbericht dat in Efteling... de nieuwe attractie Baron 1891 heet, geloof ik, stil was blijven staan. Eh, dus de mensen zaten hoog in dat, die achtbaan vast... vlak voordat hij in de diepte zou storten. Ze zijn er gelukkig uitgehaald door de beveiligers van het park zelf. Maar het zal je toch gebeuren in zo'n enge achtbaan... en dan stil blijven staan op een hoogte van 30 meter als je echt wil griezelen in de Efteling... dan kan je natuurlijk ook naar het, Spookslot en daar de muziek van. in de Efteling en dan niet in het Spookslot, maar in de achtbaan. Baron 1891 bleef stilstaan vandaag, maar gelukkig geen ongelukken. Eh, ja, we draaien in dit programma oude filmmuziek, maar ook maar, eh, nieuwe filmmuziek. En dit is onder andere het geval van de film The Falling. Het Verenigd Koninkrijk 1969. De charismatische Abby en de intens onrustige Lydia zitten op een strenge school voor meisjes. Ze zijn elkaars beste vriendinnen. Nadat een tragedie zich heeft afgespeeld op school... breekt er een mysterieuze epidemie uit waarbij de leerlingen beginnen flauw te vallen. De cd is onlangs uitgekomen, wordt gezongen door Tracy en Thorn. Eh, daar draai ik een nummertje van. Tracy Thorn. En het betreft de soundtrack van The Falling. De cd heet Songs from the Falling. Mooi, er staan een stuk of acht nummers op. Allemaal zeer de moeite waard. Film uit 2014. Muziek dacht ik uitgekomen 2015. Eh, normaal gesproken draai ik dit kwartier altijd wat western muziek. Maar ik heb deze keer voor iets anders gekozen. Ik heb wel een hele bekende western componist gepakt. Louis Bakalov. En daar draai ik van The Sea of Dreams. Dat is een cd uit 2007. Mooie muziek, Sea of Dreams, past wel een beetje bij de zomer. Sea of Dreams van de bekende componist Louis Bacalov. Ik doe er nog één. A Sky Full of Stars. Je hebt geluisterd naar de eerste uur van CFN Cinema. Mijn naam is Anko Beuving en we hebben weer veel pop gedraaid uit allerlei eh, speelfilms. Oud en nieuw zou ik bijna zeggen. En dat gaan we tweede uur ook doen. Films die op de rol staan. Uh, Hornblower. Over the Hills, Far Away. De muziek van Sharp. Eh, Cloud Atlas. How to Train Your Dragon natuurlijk. Vicky Christina Barcelona. La Vita e Bella. De Illusionist. Nou, eigenlijk is wel te veel om op te noemen.